is Op Radio 501. Are you ready? Gold op jouw eigen Radio 501. En deze maand is het feest, mensen. Jack Daniels is deze hele maand jarig en dat moet gevierd worden. Maar eerst een deuntje van Muse. You won't get much closer until you sacrifice it all. Oh. You won't get to taste it with your face against the wall. wall, wall. Get up back, admit so the power trapped within. Do just what you want to, and now stand up and begin. Oh. op je eigen radio 5 Lane. Straks gaan we luisteren naar de nieuwe muziek van de Banga Boys. Ja, het is eh, uit en het staat in top 40. Het is niet te geloven. Maar eerst kwaliteitsmuziek van Jet Rebel. Dit is Do You Love Me At All? Just the Way I Do uit 2001 van The album Discover. Nieuw werk van Go Back to the Zoo dan. Of tenminste in ieder geval een stuk nieuwer werk dan dat dit plaatje was. En heel fijn, ze konden hem zelf aan. voor de huisrokken. En de watskapaar. Watska busy, busy, rob, rob. Mensen praten serieus, maar ze weten van geen kanker wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen of, of moet ik beginnen? Je bent een shit, kijk dat soort, maar je weet niet wat gebeurt. Wat gebeurt? Wat gebeurt? Wat gebeurt? Je bent een MC, dat front, maar je komt niet op de grond. nieuws. Wat is nieuws? Wat is nieuws? Je bent een shitbag zonder klaar en je bent okay, niet bout Bout it, bout Freddy is echt op je Vieze Freddy Alsof je dat niet wist En ik drink tot de motherfucking fles leeg is En pas koe Als ik die flesjes in bezel Dan ben ik pas tango uh voor Je lacht, maar ik maak hier geen motherfucking grappen Bus uit mijn pik, je kan een lauw tappen Staat de space, maar ben niet van Star Trek Ook geen bassa bas, maar ik breek wel je nek eh, eh, eh, komt alleen uit mijn achterste Moeders mijn dochters, ze verachten me Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt Want de een is dik en de ander gebruikt Ik ben taag van de eerste klasse En je wast je handen altijd Onze klasse, kijk me aan Je weet precies hoe laat het is Baksteen de rest is geschiedenis. Je bent een shit, kijk dat soort man. Je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd. Wat's gebeurd, wat's Je bent een MC, dat klopt, maar je komt niet tot de grond. Tot de grond, tot de grond, tot de grond. de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw. Wat is nieuw? Je bent een shambek zonder klaar en je bent niet body, body, body, body. Bout it, bout it. Wat is Nieuwkeil? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig of gezeur met de buurt? Zijn het biertjes voor gratis of gewoon plus duur? En ben je waar die bouw? druk figuur? Voor alle vrouwen in chickies. Van jou het doet me stikkies. Heb die fout. in mijn dikkies. show we houden niet jiggy. Bouw it, bouw het als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky. Je bent een chef, check dat soort Maar je weet niet wat's gebeurt, wat's gebeurt, Wat's gebeurt, wat's gebeurd. Je bent een MC, dat front. Maar je komt niet tot de grond, tot de grond. Tot de grond, tot de grond. Je bent een See me crown. maar you weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw. Je bent een shambag zonder klaar en je body, niet body, it, body, it, uit de oude doos. Wat gebeurt de jeugd van tegenwoordig op jouw Radio 501? En ja, de Banker Boys hebben een nieuwe single uitgebracht. En die mag jij nu gaan beoordelen. I got fire in my pants, you about to burn your hands. sound, this motherfucker down. op jouw Radio 5 Leen. Jorden, hard, hard, hard. En ja, ik heb toch een soort van klein probleem. Ehm, naast het feit dat ik dit goede muziek vind, ehm, is het ook zo dat ik niet op de chatbox in de, op de Radio 5 site uitkom. Wat toch een klein dingetje is eigenlijk. Ehm, dus laat mij weten wat je ervan vindt via Twitter. At Chris Huismans, daar kun je het naartoe sturen. Tijd voor een stukje kwaliteitsmuziek van Two Shakes of a Lamp Still. Dit is Mr. Washburn. je nou onwijze zin hebben in kip overgoten met witte wijn, dan kan dat best kloppen. Want dat was het bijbehorende recept van deze plaat. Jordan Beans en Fatback en All I Think About. We gaan door met een hele fijne oud-plaat voor je hoofd. Ze zijn hier twee of drie weken geleden eh, in de studio geweest. Daar weet ik niet helemaal precies meer. Maar goed, je kunt ze nu in ieder geval horen. Dit is The Fruit Machine. En ho. scheurende oudplaat voor jou. Jordi Algorithm en I'm Not Gonna Stop. Nou, nog zeker niet. Straks in de tweede uur heb ik nog veel meer fijne dampende muziekjes voor je. Maar eerst... Een heel fijne klank van Like Clockwork, tenminste zo heet het album. Queens of the Stone Age en I Set by the Ocean. En ik zal jou beloven, ik zal nooit meer die plaat van de Bangerboys draaien op Radio 5 Lane. Ehm, heel misschien dan alleen nog in mijn slaapkamertje. beste muziek.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 Chevy plans already there. First a couple years of tuning, cause that thing really was a wreck. Some quality father-son time, some let's get to know each other better time. Jake just saw the chores of this wreck long left behind. He remembers all the breakdowns on a long forgotten road. But the man memories they gave him. He'll always consider home. was a cool machine, driving Clara to the dance. He really was living the dream. Asking Bob, can I please go?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 BFV for You, als het echt om veiligheid gaat. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. GW Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, Geluid uit de Bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501.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 No, for real. Ask your grandpa, can I have his hand me down? Thank you. Lord jumpsuit and some house slippers. Dookie Brown leather jacket that I found. Dig it. It had a broken keyboard. I bought a broken keyboard. I bought a ski blanket. Then I bought a kneeboard. Hello, hello, my ace man, my mellow. John John Wayne ain't got nothing on my fringe game. Hell no. I can take some pro wings, make them cool, sell those.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 En goed nieuws voor jou als luisteraar, want de chatbox is terug op de site www.radio5leen.nl schuinstreep live kun jij al jouw zin, onzin, ehm, opmerkingen, klachten en dergelijke kwijt. Wat je daar ook kwijt kan zijn jouw verzoekjes. Dus kom maar door. Dit is Serena Stark. I feel you staring at my head. What more can I say? It's best that you be on your way. And take your ego with you. Who asked you, who asked you to I feel a tremble in my eyes, they dream that I've seen.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 En om alvast een beetje in de stemming te komen is dit Knife Party. zeggen, nice party. En ik heb hier een heel aantal fijne clubdeuntjes voor jou gevonden. En daar ga jij nu naar luisteren. Waaronder deze. Hier word ik zelf heel erg vrolijk van. Het is een heel relaxed stukje muziek. Le Youth and COOL in de Band Pierce remix. Op je eigen Radio 501. klein stukje muziek. Um, vrij dampend kan ik wel zeggen. Dit is Maggi en springen op jouw Radio 5 mijn laatste plaat worden voor deze week. Eh, ik ben er morgen weer tussen 4 en 6. Deze plaat is getiteld Thunder En doet het redelijk goed hoor. Kunnen we, kunnen we wel stellen. W&W. Ik wens jou nog een hele fijne avond. Straks een dampende episode van On The Rocks hier op jouw Radio 5 alleen. En vanavond om 10 uur kun je weer gaan genieten van Frank van Engelen en zijn Blue Sienna. Maar eerst nog deze dampende plaat van W&W. W. Jorda Thunder in de original mix op jouw Radio 5 Lane tijdens deze Chris on Friday. En je gaat er nog eentje van mij krijgen. Toch nog, op de valreep. Een kleine bonus. Layback Luke, Dimitri Vegas en Like Mike. Dit is More in de Club Mix. Ik wens jou een hele fijne vrijdagavond. Nogmaals en tot morgen.